Het OMT vindt dat die langer dicht moeten blijven. Over meer geld voor bedrijven en over een avondklok. En dat laatste, verplicht thuisblijven, s'nachts en s'avonds, daar is oneenigheid over, weet mijn collega Ewout Kiewiet. Daar is veel weerstand tegen in de Tweede Kamer. Eerder adviseerde het OMT dat wel te doen. Nou, nu heeft het kabinet nog eens gevraagd eh, daarnaar te kijken. En aan de hand daarvan zal dan eh, begin komende week, maandag of dinsdag, eh, de knoop worden doorgehakt. Morgen praten we er ook nog over met burgemeesters. In Oosterhout in Brabant heeft de politie lachgas en veel geld gevonden in een auto. Er was een gewapende gijzeling gemeld en een agent loste een waarschuwingsschot toen iemand die in een auto zat niet uit wilde stappen. De gijzeling bleek uiteindelijk vals alarm. Het zou allemaal een geintje zijn geweest. Er werden wel twee mensen opgepakt. In Leeuwarden heeft de politie vrijdag een café moeten dichtgooien. Komt nu naar buiten. De kroeg ging toch stiekem open. Volgens de Leeuwarden Courant werd er illegaal gegokt en wiet gerookt. De 15 bezoekers moeten allemaal een boete aftikken van 95 euro. De eigenaar van het café moet zijn straf nog horen. Ja, het zal veel studenten bekend voorkomen. Dit had jouw jaar moeten worden, maar in plaats daarvan kwam de lockdown. Overkwam ook Suzanne en Emilie uit Leiden. Ja, eigenlijk was ons plan half tussenjaar, zoals veel studenten, lekker gaan reizen of... Nou ja, daarna, toen we uiteindelijk wisten van dat kan niet echt, wilden we toch veel gaan werken. Maar ja, een baantje is toch wel lastig te vinden in deze tijd. Baantjes eh, stonden eigenlijk onhold. En dus hebben ze van de nood een deugd gemaakt. Ze maakten samen een bijzonder corona-kookboek. Het is dus niet zomaar een kookboek. Het is echt het quarantaine-kookboek. Het boek neemt je mee door tien dagen quarantaine. Met ontbijt, lunch en eh, avondeten. In het boek staan ook tips om thuis toch leuke dingen te doen. En muziektips voorbij het eten. Veel mensen vinden dat leuk. Het boek wordt flink besteld, zeggen ze. Dus hebben Suzanne en Emily tijdelijk van hun hobby hun werk gemaakt. Het weer, ja, op de meeste plekken is de sneeuw inmiddels wel weer gesmolten. We krijgen een droge middag met aardig wat zon en het wordt een graadje of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor.